Op 5 juni in plaats van 9 juni. Ik noemde al de kunst- en cultuursector en verdere verruimingen voor de horeca. Er komen ook verdere verruimingen voor de sport. Verder vallen onder stap 3 bijvoorbeeld ook sauna's en zonnebankstudio's... binnenruimtes in pretparken en dierentuinen. Rondvaartboten, buurt- en wijkcentra en casino's. Ook mag je dan vanaf, eh, vanaf dat moment vier mensen thuis op bezoek hebben. Het kabinet maakte ook bekend dat er vanaf eind juni nog meer mag. Hugo de Jonge. Vanaf 30 juni kunnen evenementen zoals Lowlands met toegangstesten weer georganiseerd worden. Ook kermissen zijn dan weer toegestaan. En natuurlijk moeten evenementen nog wel vergunningen hebben voordat ze van start kunnen. Maar wat ons betreft kunnen die procedures nu doorgezet of afgerond worden. Theaters en poppodia mogen vanaf eind juni weer meer mensen ontvangen dan vanaf 5 juni. En je mag dan ook thuis acht mensen ontvangen en sportwedstrijden mogen weer georganiseerd worden. Moeten natuurlijk wel goed blijven gaan met de besmettingscijfers en die basisregels blijven voorlopig nog wel gelden. Anderhalve meter afstand houden, handen wassen en een mondkapje dragen. Ander nieuws dan. In Nantes in Frankrijk zijn drie politieagenten gewond geraakt na een steek- en schietpartij. De dader is over, overleden dat hij neergeschoten werd. Hij stak vanmorgen een politieagent neer in een politiebureau. Vervolgens schoot hij haar met haar dienstwapen in haar benenhand. en hand. Ze ligt in het ziekenhuis. 200 politiemensen openen een klopjacht op de man. Hij werd in een bos opgepakt en daar dus neergeschoten. Na wat een eindeloze, druilerige lente leek, is er eindelijk zonneschijn. Deze maand mei was er tot nu toe geen enkele dag zonder regen vandaag. En daar zijn ze in Amsterdam maar wat blij mee. Ik ben super blij. Zeker met de zon. Nou hè? Ja, een opluchting eindelijk eh, uitzicht eh, dat we weer wat kunnen omzetten. De gladiolen of de dood. Nu zijn de gladiolen er. Ja, heerlijk. Korte broek aan en eh, gaan. En dan tot slot nog het weer. En dat is goed. Ook helder en droog vanavond. Vannacht koelt het af naar een graad of 7. Morgen eerst wat stapelwolken, maar vooral zonnig en 19 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Voor knooppunt Burgerveen is de vertraging 10 minuten. Op de A5 Amsterdam richting Hoofddorp voor de aansluiting met de A4 10 minuten vertraging.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 En ik, ik ben de weg die je wijzen zal. Als de moed verdwijnt, raak je mij niet kwijt. het pas beter. Als je kunt kijken met je hart, weet dat ik met je meekijk elke dag. Want ik, ik ben het licht in het donker.